bij een aantal fietstunnels in de stad. Daar waren vorig weekend drie zeer gewelddadige straatroven... waarbij slachtoffers werden uitgekleed. Acht agenten ondervroegen vannacht alle voorbijgangers. De politie hoopt zo tips te krijgen over de overvallen. Of het passantenonderzoek iets heeft opgeleverd, wordt later bekendgemaakt. Bij de overvallen vorig weekend werd onder meer een man van zijn fiets getrokken, mishandeld en naakt op het spoor gelegd. De burgemeester van Venendaal liet toen weten dat het verstandiger is om s'nachts niet alleen over straat te gaan in het gebied. British Airways zegt dat de gevolgen van de staking van het cabinepersoneel meevallen. Volgens de Britse luchtvaartmaatschappij is een groot deel van het personeel gewoon komen werken. Hierdoor konden enkele geschrapte vluchten toch vertrekken. De vakbonden daarentegen zeggen dat 80% van het cabinepersoneel staakt en dat maar een derde van de vluchten wordt uitgevoerd. De driedaagse staking begon vrijdag om middernacht. British Airways onderhandelt al maanden met de vakbonden over de bezuinigingen die nodig zijn om het bedrijf weer winstgevend te maken. De directie wil onder meer de lonen bevriezen. De Amerikaanse president Obama heeft een laatste oproep gedaan aan de democraten in het Huis van Afgevaardigden om voor de hervorming van de gezondheidszorg te stemmen. Volgens Obama is de hervorming de belangrijkste op het gebied van de gezondheidszorg in ruim 40 jaar. Het nieuwe stelsel komt er pas als minimaal 216 afgevaardigden voorstemmen. Volgens de New York Times zijn er tot nu toe 207 voorstemmers... en moeten 18 democratische afgevaardigden nog een beslissing nemen. Op dit moment zijn er in Amerika naar schatting 32 miljoen onverzekerden. De hervorming van de gezondheidszorg moet daar een eind aan maken. De stemming over het nieuwe zorgstelsel is komende avond.